Kasper Meijer met het NOS-journaal. In het asielzoekerscentrum van Budel in Brabant is een man van 24 in zijn been gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna is een verdachte van 19 opgepakt. Het is vaker onrustig in het AZC. In drie maanden tijd zijn er zeven steekpartijen geweest. Het incident van gisteravond was het eerste sinds de gemeente de veiligheidsmaatregelen heeft aangescherpt. De overlast in het asielzoekerscentrum wordt vooral veroorzaakt door zogenoemde veilige landers. Volt heeft Tweede Kamerlid Nilufer Gundogan geschorst... na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. De partij zegt niet wat er gebeurd zou zijn. Gundogan zelf zegt tegen de Volkskrant niet te weten waar de melding over gaat. Er is een extern onderzoek gestart. Gundogan werd als de nummer 2 van de pro-Europese partij vorig jaar gekozen in de Tweede Kamer. Ze blijft lid van de Kamerfractie van Volt, maar zal voorlopig niet meedoen aan debatten en partijoptredens. Rapper Lil Kleine is aangehouden vanwege een mishandeling, melden onder meer NH Nieuws en Show Nieuws. Gisteravond doken op sociale media beelden op waarop te zien zou zijn dat hij zijn vriendin uit een auto trekt en mishandelt. Afgelopen vrijdag kreeg de rapper nog een taakstraf van 120 uur opgelegd... voor de mishandeling van een bezoeker van een nachtclub. Dat gebeurde in 2019. Nederland haalt vijf medewerkers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa... terug uit het oosten van Oekraïne. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan Nieuwsuur. Het Westen vreest dat een Russische inval op handen is. Daarom hebben ook de VS en Groot-Brittannië al hun OVSE-medewerkers teruggehaald. Tot voor kort waren er ruim 500 waarnemers van de OVSE in het gebied.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 Ik ga niet zitten wachten, kijken hoe het leven loopt. Ik zei het nooit en zeg het nog een keer. ik wist het. starts in my toes and I to my toes makes me go, oh. Bruno says it looks like rain.